Toch werd hij doodgeschoten. De video van de schietpartij komt op een gevoelig moment. In meerdere Amerikaanse steden wordt al dagen gedemonstreerd tegen politiegeweld. Ook vandaag staan er weer protesten gepland. Een groepje avondklokrellers staat straks voor de rechter. Ze gingen eind januari tekeer in het centrum van Den Bosch. Daar plunderden ze onder meer een Primera en de Jumbo. Flinke file op de A1 in de buurt van Deventer vanochtend. Van een vrachtwagen was een hele stapel hout gekletterd. Pallets en zelfs een complete houten trap. Een busje dat achter de vrachtwagen reed raakte beschadigd. Er is niemand gewond en de weg is inmiddels weer open. De meeste gevaccineerde mensen houden zich nog steeds aan de coronaregels. En vandaag vroeg aan zo'n 5.500 mensen die al geprikt zijn... of ze nog netjes afstand houden, handen wassen en niet te veel bezoek krijgen. En bijna iedereen doet dat. Ook Kim is voorzichtig. Het virus krijgt een klap, maar dat is nog niet hard genoeg. Dat is nog niet dodelijk. Daar heb je de tweede klap voor nodig. En dan pas, zeg maar, zit hij op zijn volle sterkte. Dus ik denk, nou, dat wacht ik even al. Sommigen durven een beetje losser te zijn. Bijvoorbeeld om eindelijk weer hun beste vriendin te knuffelen, zoals Leonie. Toen ik dat vaccin gehad had, nou ja, een week daarna of zo, toen ben ik naartoe gegaan, toen heb ik lekker weer een knuffel gegeven. Kim vindt het prima om nog even te wachten met al die intimiteit, ook na de prikken. Of wel dat we er van de drie keer kussen af zijn nou keer, als dat toch moet, vind ik één keer zat. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag en het is een graad of 11. Dit weekend ook droog en ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file in de regio op de A7 van Zaanstad naar Den Oever.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 Ik ben maar een mens en ik ben maar man, dus leg het niet bij mij. De schuld ligt niet bij mij. Never mind the stars in the sky. Never mind the wind and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. shame And I'm not gonna run or gonna hide away No more telling all those lies It's been too long No more living in chains hand in hand. So let them they don't understand. We got nothing to hide, it's just love.